Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn akkoord met een nieuwe CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg. De lonen gaan stapsgewijs stijgen, in totaal met 7,5 procent. Ook kunnen medewerkers drie jaar voor hun pensioen minder gaan werken en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid van personeel. Zo hoeven medewerkers voortaan niet meer alleen op huisbezoek als ze zich daarbij onveilig voelen. En ook hoeven ze niet langer hun achternaam op hun naamplaatje te vermelden. De VS heeft de levering van militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne weer hervat. Dat is het resultaat van gesprekken in de Saoedische stad Jeddah. President Trump stopte met militaire hulp en inlichtingen... na de botsing met president Zelensky in het Witte Huis. Maar volgens de VS is die pauze niet meer nodig. In Jeddah heeft Oekraïne ook ingestemd met een Amerikaans voorstel... voor een onmiddellijk staakt het vuren met Rusland van 30 dagen. Vanuit Rusland is er nog geen reactie gekomen op dat plan. De provincie Groningen heeft na bijna een half jaar weer een bestuur. Het vorige college was gevallen door oneenigheid over de komst van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het nieuwe akkoord staat dat agrarische bedrijven ruimte krijgen voor uitbreiding... met daarbij wel aandacht voor dierenwelzijn en natuur. De coalitie wil ook dat het Groninger landschap de UNESCO Werelderfgoedstatus krijgt. De Roemeense politicus Georgescu mag definitief niet meedoen aan de nieuwe presidentsverkiezingen. Het constitutionele hof heeft het beroep tegen zijn uitsluiting afgewezen. Georgescu won in november de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Toen bleek dat Rusland de verkiezingscampagne in zijn voordeel had beïnvloed... werden de verkiezingen ongeldig verklaard. Het weer. Het is grotendeels helder, maar lokaal valt een bui.